Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Bij de gijzelmarkt in Trèbes in Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen, meldt de Franse politie. Franse media spreken van twee doden, maar dat is nog niet bevestigd. De Franse premier noemt het een terreurdaad. De gijzelnemer zou hebben geroepen dat hij trouw zweert aan IS. Hij zou de vrijlating hebben geëist van de enige nog levende verdachte van de aanslagen in Parijs in 2015, Salah Abdeslam. Eerder schoot in Carcassonne in de buurt van Trebbe een man op politieagenten. Daarbij raakte één politieman gewond. Of beide incidenten met elkaar te maken hebben is niet duidelijk. De nieuwe donorwet zal over zo'n anderhalve week in werking treden, verwacht minister Bruins voor medische zorg. De donorwet is in de ministerraad besproken, waarmee een belangrijke stap naar de inwerkingtreding van de wet is gezet. De wet gaat nu naar de koning voor een handtekening en daarna volgt plaatsing in het Staatsblad en de Staatscourant. Vanaf dat moment geldt een nieuwe donorwet, waardoor je automatisch donor bent als je geen keus maakt. De man die gisteren in de plenaire zaal van de Tweede Kamer een zelfmoordpoging deed, heeft spijt van zijn actie. Hij zegt dat hij het bij zijn volle verstand heeft gedaan, maar dat hij het erg vindt dat Kamerleden het hebben moeten zien. Hij wilde met zijn actie aandacht vragen voor de legalisering van de wietteelt. De man van 65 uit Groenlo bivokkeerde om die reden de afgelopen weken al voor de ingang van de Tweede Kamer. Omdat hij geen reactie kreeg besloot hij zijn leven te geven voor de zaak. Presentator Art Rojakkers vertrekt bij Avro Tros. Per 1 april gaat hij aan de slag bij RTL waar hij studioprogramma's en programma's op locatie gaat doen. Naast het presenteren gaat hij ook eigen programma's ontwikkelen. Rojakkers is vooral bekend als presentator van Wie is de Mol. Het weer bewolkt en in het noorden kan het in de loop van de middag gaan regenen. In het zuiden vrijwel droog en het is een graad of 8.